Mark Hokker met het NOS-journaal. De Waalse regering zegt niet te kunnen voldoen aan het ultimatum om voor vanavond een besluit te nemen over het handelsverdrag CETA met Canada. De Belgische premier Michel wil uiterlijk vanavond van de Walen horen of ze wel of niet akkoord gaan met het verdrag. Bij een Waals nee gaat de geplande top tussen Europa en Canada donderdag niet door. In programma's van RTL zal geen Zwarte Piet meer te zien zijn. Het mediabedrijf kiest na gesprekken met voor- en tegenstanders van Zwarte Piet voor een schoorsteenpiet met zwarte vegen op het gezicht. Volgens RTL past Zwarte Piet niet meer in het tijdsbeeld. Het bedrijf zegt begrip te hebben voor de verschillende standpunten. In het Groningse Haren is een internationale school ontruimd vanwege een dreigmail. Ook de leerlingen van een school ernaast zijn naar huis gestuurd. Wat er in de mail staat is niet bekend. De politie doet onderzoek in de internationale school. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. De leerlingen zijn de rest van de dag vrij. In Vietnam zijn honderden drugsverslaafden ontsnapt uit een afkikcentrum. Ze overmeesterden beveiligers van het complex en dwongen hen de poort te openen. Van ruim 200 verslaafden ontbreekt sindsdien ieder spoor. In Vietnam gelden strenge drugswetten. Mensen die worden betrapt op drugsgebruik kunnen voor twee jaar in een afkikcentrum worden geplaatst. Restaurant Interscaldes in Kruiningen is volgens het culinaire tijdschrift Lekker het beste restaurant van Nederland. Het is de derde keer dat de zaak uit Zeeland op nummer 1 staat. De Libreien staat op plek 2. Vorig jaar was dat restaurant uit Zwolle nog de beste. Volgens het tijdschrift waren gerechten in Nederland lange tijd een ondergeschoven kindje, maar wordt het steeds beter. Het weer, het is bewolkt en in het zuidoosten valt soms regen. In het noorden komt mist voor. De loop van de dag breidt de regen zich langzaam naar het noorden uit.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 Tussen Afrit Hoendelo en Stroe 5 kilometer door een ongeluk. Bij Stroe is alleen de vluchtstrook open. Gaat waarschijnlijk nog een uurtje duren. Daardoor kan het verkeer bij Apeldoorn beter omrijden via Arnhem over de A50 en de A12. En op de A4 in de richting Den Haag, daar staat tussen Hoogmade en Leidsendam 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen.